De in het zwart geklede betogers spreken van een crematie van de vreugdevuren. In de grafkist bleken ook vuurpijlen te zitten waar sommige omstanders van schrokken. Onlangs gaf de gemeente Den Haag geen vergunning af voor vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen... omdat de bouwers volgens de gemeente niet aan de voorwaarden voldoen. In Zimbabwe is de vrouw van vicepresident Chiwenga opgepakt voor fraude. Ze wordt onder meer verdacht van witwassen en het overtreden van de regels omtrent wisselkoersen. Mary Mubaiwa moet waarschijnlijk morgen al voorkomen bij een rechtbank... meldt de Zimbabwaanse anticorruptiecommissie... Die commissie werd eerder dit jaar in het leven geroepen door de president van Zimbabwe. Hij wil corruptie in zijn land hard aanpakken. In een afvalcontainer in Edam is een lichaam gevonden. De politie wil er weinig over kwijt, alleen dat er een onderzoek loopt naar de toedracht en de identiteit van de doden. De stad Brindisi in het zuiden van Italië is zondag deels ontruimd vanwege het ontmantelen van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer 54.000 inwoners van de stad moesten tijdelijk hun huis uit. Het gaat om een bom van een meter lang die 200 kilogram weegt... en op een bouwterrein werd gevonden. De bom was beschadigd. Voor de zekerheid werden alle omwonenden in een straal van anderhalve kilometer geëvacueerd... en werden gasleidingen afgesloten. De Nederlandse handbalvrouwen zijn gehuldigd als wereldkampioen. Ze schreven vandaag sportgeschiedenis met hun eerste WK-titel. De vrouwen wonnen in een bloedstollende finale met 30-29 van Spanje. In de laatste seconde werd een strafwoord benut door Lois Abbing. Het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar ook kans op een bui, mogelijk met hagel en onweer.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 So let me love you. Fill me up inside. I wanna hold you, baby. So let me squeeze you. Don't you know that I'll be on my knees for you, baby. Ooh, baby, I am not your Casanova. Gonna see it through your tell me time again to know just how I really feel Cause I can't let you go ZFM wenst je fijne dagen.